ungathering spirit, I know that. I want you to sit quite still while I tell you something. Don't scream or get excited, do you hear? Promise me. We'll sit here and talk it over quiet. zodat je erdoor kan lopen van de ene naar de andere zolder. komt heel licht binnen. Ehm. heel veel gaten maken in de muren en afbraakwerken doen, waardoor dat al die ruimtes iets meer, niet meer met elkaar verbonden zijn ofzo. draw through see ID arriving You saw Please mind れさインターネットつなげば喋れるんじゃないんですか私使い方わからんけど Hackney Central, Homerton, Hackney Wick and Stratford. Ja, het gaat echt wel vol zo, want... Je hebt dan volgend weekend die expert dan het erop belt. Dus, uh, toch? Het eerste. Ja, de zondag in december. dat is dan... Ja.